Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de luchthavens in Nieuw geannuleerd vanwege de aanhoudende kou en sneeuw. Ook heeft de Amerikaanse Senaat een geplande stemming geannuleerd... omdat het voor politici lastig is om naar het werk te komen. In 13 staten is een weeralarm van kracht. Ook de komende dagen wordt er nog veel sneeuw en wind verwacht... bij gemiddelde temperaturen van min 12. De kou heeft al aan zeker 17 mensen het leven gekost. Mensen willen steeds vaker producten huren, lenen, leasen of tweedehands kopen... vanwege het prijsvoordeel en het milieu. Ze kiezen niet langer vanzelfsprekend voor het kopen van nieuwe spullen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ABN AMRO. De bank concludeert dat mensen klaar zijn voor de omschakeling naar een duurzame economie. Maar het bedrijfsleven loopt er nog niet warm voor, zegt de bank. Het COA dat de opvang van asielzoekers regelt... was vorig jaar miljoenen kwijt aan leegstaande asielzoekerscentra. Volgens de Telegraaf ging het om zo'n 250 miljoen euro. Het COA kan dat niet bevestigen, maar zegt wel dat het gaat om zo'n soort bedrag. De hoge kosten worden vooral veroorzaakt door het akkoord dat de EU sloot met Turkije over de opvang van asielzoekers. Daardoor is de toestroom naar Europa en dus ook Nederland vorig jaar fors afgenomen. En in heel het land rijden minder of geen streekbussen en regionale treinen door een staking. Chauffeurs van onder meer Arriva, Connection en Qbus willen meer loon, meer rust en een plaspauze. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden wel bussen omdat daar lokale vervoerders zitten. In de loop van de ochtend zal duidelijk worden wat de omvang van de staking is.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 times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so so. What more can you be than the things they say you? wenst je allemaal fijne dagen en een